4 uur. Kees Groot met het NOS-journaal. Een Nederlandse onderzeeër is in de Middellandse Zee verjaagd door Russische oorlogsschepen, meldt het Russische ministerie van Defensie. De Nederlandse onderzeeër is daar in NAVO-verband. Hij zou te dicht bij Russische marineschepen zijn gekomen. De Nederlandse onderzeeboot heeft volgens het Russische ministerie ook gevaarlijke manoeuvres gemaakt. President Obama heeft zijn opvolger Donald Trump telefonisch gefeliciteerd met de verkiezingsoverwinning. en nodigt Trump uit in het Witte Huis om te praten over de machtsoverdracht in januari. Hillary Clinton heeft nog niet in het openbaar gereageerd op haar verlies, maar rond half vijf komt ze met een verklaring. De EU-ministers van Buitenlandse Zaken komen waarschijnlijk zondag bijeen om de verkiezingsoverwinning van Trump te bespreken. In China zijn tientallen mensen veroordeeld voor betrokkenheid bij een groot industrieel ongeluk. In de havenstad Tianjin ontplofte vorig jaar door droogte een voorraad chemische stof in een opslagplaats. De brand sloeg over naar een andere illegaal gebouwde loods. Bij de kettingreactie kwamen 173 mensen om het leven. De directeur van het bedrijf heeft de doodstraf gekregen. Bij het tramongeluk in de buurt van Londen vanochtend zijn vijf doden gevallen. Meer dan vijftig inzittenden raakten gewond. Door nog onbekende oorzaak is de tram ontspoord en op zijn zijkant terechtgekomen. De bestuurder is gearresteerd. Er zitten nog altijd twee mensen vast in de tram. Volgens staatssecretaris Van Dam is het nog niet te zeggen of het reddingsplan voor de weidevogels is mislukt. Hij reageert daarmee op de vogelbescherming die een klacht indient bij de Europese Commissie omdat het kabinet niet genoeg zou doen om de grutto, de kievit en andere weidevogels te beschermen. Maar Van Dam zegt dat er een paar jaar nodig is om te beoordelen of het reddingsplan werkt. Het weer bewolkt met op veel plekken wat motregen. Het is een graad of 4. Morgen is het ook vaak bewolkt en gaat het later op de dag opnieuw licht regenen. Bij maximaal 8 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Het zou wel eens een drukkere avondspits kunnen worden in de Randstad dan gebruikelijk vanwege de regen... Op de A1 Amsterdam-Amersfoort nu langzaam rijden tussen naar de Vesting en Eembrugge over 11 kilometer. De A2 Utrecht en Bos bij knooppunt Del 5. De A4 Amsterdam-Den Haag bij knooppunt Burgerveen 9 kilometer. En verderop naar Rotterdam bij knooppunt Benelux nog eens 5. De A12 Den Haag-Utrecht bij het Prins Klausplein 3 en bij Zevenhuizen nog eens 8 kilometer. Daar is de vertragingstijd al 20 minuten. De A20 Hoek van Holland-Gouda langzaam rijden bij Rotterdam-Krooswijk en bij Moordrecht. En vanuit Gouda naar Rotterdam bij Nieuwekerk aan de IJssel. De N3 Dordrecht-Papendrecht alweer een kwartier vertraging tussen de A16 en Papendrecht.